De Jager wilde vannacht niet zeggen of die hoopvol is. Hij noemt het overleg wel constructief. Volgens hem is er genoeg aanleiding om de komende dag verder te praten. Hij wil dan ook overleggen met de PvdA. Het demissionaire kabinet moet voor het eind van de maand aan Brussel melden hoe het tekort op de begroting wordt verkleind. Op het spoor bij Utrecht zijn bijna weer twee treinen tegen elkaar gebotst. Dat schrijft minister Schultz van Hagen van Verkeer in een brief aan de Tweede Kamer. De stoptrein reed waarschijnlijk door een rood sein en beschadigde een wissel. Die stond open voor een werktrein die aankwam van de andere kant. Door gebruik van de noodrem werd een botsing voorkomen, schrijft de minister. Zaterdag reden in Amsterdam twee treinen op elkaar. Een van de twee reed door rood. Bij het ongeluk in Amsterdam raakten 117 mensen gewond. Een vrouw stierf later aan haar verwondingen. De Egyptische ex-premier Shafiq mag toch meedoen aan de presidentsverkiezingen. Deze week kreeg hij nog van de kiescommissie te horen dat hij van deelname was uitgesloten. Shafiq was de laatste premier onder Mubarak. En in de wet staat dat topfunctionarissen uit het regime van Mubarak de komende tien jaar niet politiek actief mogen zijn. De kiescommissie sloot de ex-premier daarom uit van deelname, maar Shafiq ging daartegen met succes in beroep. De eerste ronde van de presidentsverkiezing in Egypte is over een maand. De prijs der Nederlandse letteren gaat naar de Vlaamse dichter Leonard Nolens. De belangrijke literaire prijs van Nederlanden en België wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Volgens de jury doet Nolens het Nederlands opnieuw zingen. Dan het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog.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 En snaren die gemaakt zijn van kattenduimen. <laughs> of eh, misschien wel van metaal. In ieder geval, je hoorde de nieuwe Kate Mello, De nieuwe Katy Mellowair die als titel heeft Moonshine. En dat is te vinden op haar meest recente album eh, Secret. En laatst heeft ze nog een, behoorlijk goed optreden... een indrukwekkend optreden gegeven in het programma van Paul de Leeuw... op de zaterdagavond op de televisie op Nederland 1. En nu we het toch hebben over de dame, Katie Melua, die komt eh, over een tijdje. Dan zijn de blaadjes alweer van de bomen aan het vallen. Dan komt ze naar ons land toe. Ze zal namelijk op 19 oktober een concert geven in de HMH in Amsterdam. En voor de Zuiderlingen ook interessant. Ze geeft op 20 eh, oktober een dag later een optreden in Forêt Nationaal, oftewel Forst Nationaal in Brussel.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 Zes man sterk zijn ze. Ze waren afgelopen maandagochtend te gast bij het ochtendprogramma van Giel. Hebben net een nieuwe single gemaakt die eh, behoorlijk aanslaat. Het gezelschap heet Of Monsters and Men. En je hoorde ze met eh, Little Talks in die opname... die eh, maandagochtend vroeg werd gemaakt in de studios van 3FM. Goedenacht, eh, de nacht ging anders hier bij de VARA op Radio 1... met naast deze eigen opname hebben we ook nog eentje van Treintje Oosterhuis... die Emily Sandy gaat coveren. En er is nog een gedeelte van het cabaret van Speakers met Koppen... van afgelopen zaterdag op Radio 2... De nacht ging anders bij de Vara. Vanavond stond zij in de Stadschouwburg in Sittard. Well, if you live in dusty twilight, baby, that's okay.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 Rory Blok, je hoorde nog eens een keer met eh, Love and Whiskey... zal ongetwijfeld ook vanavond geklonken hebben in de Stadsgeburg in Sittard... want daar had zij een optreden gegeven. En ze blijft nog even in de Benelux, want vanavond dan is zij in het muziekgebouw in Eindhoven. Morgenavond even de grens over de Stadsgeburg in Brugge. Daar zal Rory Blok dan verschijnen om uiteindelijk zaterdagavond in Odeon de Spiegel in Zwolle op te treden. En je hoorde met Love and Whiskey. Dit gaat over seks en slechte whisky. Uit België, Buurman. Slimburg. En ze noemen zich buurman en ze hadden het over seks en slechte whisky. Faster the People. Vorig jaar zouden ze naar Nederland komen voor optreden op Lowlands. Maar dat ging niet door. Ze zegden af op het laatste moment. En ja, met of meer wordt dat dan nu goed gemaakt. Ze toeren door Europa. Nederland wordt helaas niet aangedaan. Maar ze zijn wel 1 mei in Keulen te zien. En op 6 mei in de Ancien Belgique in Brussel. De nieuwe single voor Faster the People. Die heeft als titel Don't Stop. De nacht in Dans bij de vader op Radio 1 dit heet dan ook Don't Stop Fleetwood Mac. 6 uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. Don't stop trying, there's always reason strangers everywhere. Do what you're supposed to do. Don't look at van eh, Sarah Bettens een paar jaar geleden. En Sarah Bettens is met eh, broer Gert en muzikant Reinoud Swinnen... bezig met het eh, afronden van de werkzaamheden. Het componeren van een aantal composities. En die composities die gaan dan binnenkort opgenomen worden... in de Echo Mountain Studios. En dat ligt, dan weer in de Verenigde Staten. Daar hebben ze een nou, meer eigen opnamestudio. En wat gaat er gebeuren met die songs die ze opnemen? Nou, die gaan dan weer bij een soundtrack horen bij een film. Nou, een film dat we zeggen, het gaat een documentaire worden... over eh, twee avonturiers die eh, aan het reizen zijn op Antarctica. Nou, wanneer die film eh, de bioscopen in zal gaan... dat is nog allemaal enigszins vaag, maar... Als ik dat zo inschat, zal het dan wel in de loop van volgend jaar worden. Of misschien zo rond de kerst. is ook wel een mooie periode om, om een documentaire rondom Antarctica Arctica te zien. En dat dan inderdaad met de muziek van... Is Kees Choice erbij? Sarah Bettens, Studio met Don't Stop. En daarvoor Fleetwood Mac, Don't Stop van het legendarische album Rumors. Mm. Mm. It's in taxis, it's on trains. In airports, hopping planes, the silence moving on contains. Mm-hmm. It's in all the in betweens, in the day to day routines, in over 15 million dreams. Mm-hmm. Mm-hmm. It's in trying to close the door, it's never gonna stop. It's in how you And missing someone oh. more. It's never gonna stop. No. Oh, oh, no. Oh. It's never gonna stop. Mm-hmm. Mm-hmm. It's like trying to fly trapeze, like has been's gonna be. Ill at ease and hard to please left her parents' house alone. How even direct feels I've grown. Send away you could have known. Mm -hmm. It's in trying. Milo. Mm -hmm. En heb eh, ik aan mijn stap. En er komt nog meer Belgische muziek eh, aan. Zo dadelijk, maar eerst even Nederlandse muziek. En die is van uh, Treintje Oosterhuis. Was begin van deze maand te gast bij het ochtendprogramma van Giel. En coverde daar de grote hit van Emily Sandy. De uitvoering van Treintje van het nummer Next To Me. kader van de Top 50 covers bij het ochtendprogramma van Giel Zong. Trentje Oosterhuis, de Emily Sandy-hit Next to Me begint deze maand 13 april om precies te zijn. En Trentje heeft net een album gemaakt met uh, stevige songs. Songs die uh, voor gecomponeerd zijn door Anouk. En Anouk heeft het in ieder geval ook geproduceerd. Belgische muziek, wederom. En dat kan je, als de plannen doorgaan, aanstaande donderdag... of volgende week donderdag, moet ik zeggen... de derde mei ook zien in de Wereld Draait Door. Ik ben benieuwd wat ze dan gaan spelen. Wordt het Illusion, een single die recent is... of misschien wel de allernieuwste single. En die heet Heading for the Newborn. Ze komen uit Leuven. Hun album heet Stolen. En ik heb het over de jongens die schuilgaan onder de naam Isbels. in. It's what we call it. No, that's what you're in. Start moving my belongings. I'm moving to the street. het tweede album, dat heet Stolen. En dit nummer kan je daarop vinden. Heading voor the Newborn, de allernieuwste single voor het gezelschap Isbels. Zoals ik al zei, Isbels, dat is een eh, band die eh, volgende week donderdag te zien zal zijn. <laughs> Gedurende een minuutje in het programma De Wereld Draait Door. Maar wij draaien de volledige versie van dat eh, Heading voor de Newborn, de Isbels. In Nederland hebben we de Homo Top 100, die één keer per jaar wordt eh, uitgezonden op 3FM. Eh, in Engeland heb je ook eh, zoiets dergelijks. Daar heb je zelfs een radiostation, een, een homo-radiostation. En dat station heeft als naam Gaydar. En die hebben ook zo eens in de zoveel tijd een lijst met favoriete artiesten. Nou, wie staan er op dat lijstje van favoriete artiesten bij die Homo Radio. Nou, dat zijn onder andere, ja, het verbaast je misschien niet... Eh, Madonna, Shirley Bassey, The Village People, ABBA... alle artiesten van het eh, Eurovisie Songfestival. En dit jaar staat daar op nummer 1... Adele. Voorheen stond eh, Lady Gaga daar op nummer 1, maar dit jaar dus Adele. Adela, favoriet bij de homo's die luisteren naar het radiostation Gator, Die hebben haar uitgekozen als eh, meest favoriete artiest. Adele hoorde haar met Set Fire to the Rain. En afgelopen week toen heeft ze bekendgemaakt dat het de bedoeling is. Eh, blijft allemaal eh, heel voorzichtig dat ze met een nieuwe single zal komen dit jaar. Een nieuwe single. Album zit er nog niet in, omdat ze, zoals ze zelf zegt, liedjes zelf componeert. En daar besteedt ze uitgebreid aandacht aan gaat niet over één nacht ijs. En ze denkt dat ze toch niet voor elkaar kan krijgen... om een compleet album te componeren voor het eind van het jaar. Dus dat zal eh, waarschijnlijk op zijn vroegste eh, ergens volgend jaar worden. En dan mogen we hopen dat we tegen die tijd weer een nieuwe regering hebben. <laughs> Zoiets. Adele dus met Set Fire to the Rain. Ik heb al eerder in dit programma. Vannacht ging ons bij de Varen op Radio 1 een oude hit van Frank Sinatra gedraaid. One For My Baby. Afgelopen week toen kwam ik ineens een andere versie tegen van Ella Fitzgerald. Nou, als je die versie van Frank Sinatra hoort, One For My Baby... dan heb je meteen dat beeld voor je van eh, een man die tegen staat steekt van de kroeg bij... Eh, eh, de pianist hangt met een glas whisky in de hand... en Sinatra zelfs het hoedje een beetje achterover. Maar als je Ella Fitzgerald hoort, dan, dan kan ik dat beeld niet helemaal krijgen... van een wat lichtelijk aangeschoten dame. En dat klinkt ook erg mooi. Maar goed, dat is zijn ook meteen haar kwaliteiten. De beste jazzzangeres ooit. Met Lady one For My Baby. En even een tijdmelding van haar. It's quarter to three. There's no one in the you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little store. make it one for my graag gedaan. Ella Fitzgerald, begeleid door Paul Smith aan de vleugel. En dat komt voor een album dat heet Let No Man Write My Epitaph uit 1960. En het was ook eh, de film die in dat jaar verscheen... waarin Ella Fitzgerald eh, een rol had... En aanleiding daarvan werd dan dat album gemaakt op uh, eh, Charles. Fitzgerald. Op dat album alleen begeleid wordt door Paul Smith en alle songs die daarop te vinden zijn. 1950 gemaakt is ook al een uh, soortgelijke LP. Let's... Eh, even kijken, <laughs> moet ik even goed zijn. Alice Sings Gershwin heette dat het album. En daarop werd ze begeleid door de pianist Alice Larkins. Maar wat je dus nu hoorde was van tien jaar later. Ella Fitzgerald hier bij de Nacht in Anders de Vader op Radio 1. Ik neem je mee naar eh, vorige week eh, zaterdag, afgelopen zaterdag. Radio 2. Sprekers met koppen tussen 12 en 2. In Den Haag eh, <laughs> was het toen crisis aan het worden. Wij wisten het op dat moment nog niet. Dat bleek later die middag. Je had in ieder geval uit Spekers met Koppen het cabaretgedeelte met Dolph Jansen. Het is een van de oerfuncties in een publieke omroep. Verstrooiing. Het leek ons al tijd voor een ouderwetse quiz. Tijd niet gehad. Gaat u wel lekker voor zitten, dames en heren. Hier is uw presentator Wibo Oerlemeijer. Ja, goedemiddag dames en heren en welkom bij Per Seconde Later. De publieke omroep heeft niet lang meer, dus laten we maar snel beginnen. Mijn kandidaat is Ilko van Lier. Eh, meneer van Lier, welkom. Ja, hallo. Meneer van Lier, u weet hoe het werkt. Uh, drukt u maar even op de knop. Ja. Heel mooi. Drukt u ook maar even op de knop daarnaast. Ja. Oké, dan zit er onder de desk ook nog een klein knopje. Ja, heb ik, ja, hier, ja, ja. ja, kunt u die even half indrukken? Ja, half indrukken, ja. Heel erg mooi. Ja. De categorie is politiek. Oké. Eh, trouwens, u bent vertaler, lees ik. Eh, Etruskisch Hebreeuws. Eh, wat houdt dat in? dat houdt in dat ik dingen vertaal van het Etruskisch naar het Hebreeuws. Ja. Nou, misschien dat u dat in deze quiz nog van pas komt. Maar waarschijnlijk niet, want zoals gezegd, de categorie is politiek. Wat is politiek in het Hebreeuws? ik heb geen flauw idee, want dan moet ik het eerst in het Etruskisch horen. Omdat ik het dus, eh, ja, ik vertaal het oh. dus van het Etruskisch naar het Hebreeuws. Ja, oké. Eh, ook iemand in de zaal wellicht eh, politiek in het Hebreeuws? Nee? Nou, dan houden we die nog eventjes te goed. Ja. Goed. Toen Willem Drees tijdens een staatsbezoek gevraagd werd naar zijn hobby's... noemde hij al zijn hobby's. Maar wat bleek? Zijn gulp stond open. Tien Nederlanders waarvoor je je kapot schaamt komen ze. Geert Wilders. Ad Koppian. Ad Koppian. Ad Koppian. Geert Wilders. Ad Koppian. Ad Koppian, Geert Wilders. Geert Wilders. En de laatste, Geert Wilders. Ja. Goed, ik geef de omschrijving en aan u de vraag om wie gaat het? Ja. U ziet daarbij telkens ook een foto. En voor de mensen thuis, dat is een foto van een aap... die zich te goed doet aan zijn eigen ontlasting. Bent u er klaar voor? Uh, Sirumbu Manus Tayeo. Dat is, eh, neem ik aan, ik ben er klaar voor? Uh, mij is volledig klaar, ja. Heel mooi, daar gaan we. Wie is dat? Dat is de klok. Prima. Haags politicus, Haags politicus die in 2010 opzien baarde door zich uit te spreken tegen politieke samenwerking met, van het CDA met de PVV. Eh, dat is Ad Koppenjan. Ja, Ad Koppenjan. Haags politicus die in 2010 opzien baarde door akkoord te gaan met politieke samenwerking van het CDA met de PVV. Dat is Ad Koppian en waar ik net Ad Koppian zei bedoel ik Ad Koppian. Stop de tijd. Eh, eh, we zijn nog niet klaar. Sorry, oh, ik dacht, dat zeg je altijd stop de tijd, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, ga door, ga door. Ja, ga door. Haagse politicus die opzienbaarde door als enige CDA tegen ontpoldering van de Hedwigepolder te Wacht even, dat is Ad Kopian. Dus waar ik net zei Ad Kopian, dat moet Ad Kopian zijn. Stop het tijd. Oh nee, sorry, dat moet ik helemaal niet zeggen. Ga door, ga door. Doe maar, ga door. Ja. Haags politicus die ja. door akkoord te gaan met ontpoldering van de Hedwigepolder. Jee, wacht, dit is Ad Kopian. En eh, die man die tegen ontpoldering was, dat was Ad Kopian. Stop. Nee, ga door. Doe maar. Haags politicus eh, schoffeerde de Turkse president door te twitteren dat hij een Koerdemepper, een christenpester en een islamist Dat is Geert Wilders. Haags politicus schoffeerde moslims met het voorstellen van een kopvodden. Dat is Geert Wilders en waar ik net Geert Wilders zei, dat moet zijn Geert Wilders. Haags politicus... schoffeerde minister-president Rutte door tegen hem te zeggen... doe eens normaal, man. Oké, dat is Geert Wilders. En waar ik net Geert Wilders zei, de plek van Geert Wilders... Waar, daar wil ik graag Geert Wilders hebben. Dus dat moet Geert Wilders zijn. Stopt de islamatisering. Of de tijd. Of nee... Eh, doe maar, ga maar door. Haags politicus schoffeerde... Geert Wilders. Haags politicus. Geert Wilders. En die laatste is ook Geert Wilders. Stop de tijd. Ik zet één joker in. Richard de Mos. Gefeliciteerd, u heeft ze allemaal goed, inclusief de joker, dus die was niet nodig. Eh, mag ik u feliciteren? Dat mag. Gefeliciteerd. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering. Wij danken de klok, Ferry Hoogsma uit Adenhout. Ferry, take it away. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van per seconde later. Bedankt voor het luisteren. Wat is tot ziens in het Hebreeuws? Eh, tot ziens in het Hebreeuws weet ik niet, want ik heb dus eerst trusties nodig. Tot eh, volgende week. single voor Hoeveel Vonk met een heel groot orkest erbij. Je hoort het gezelschap met eh, Happiness. En zo dadelijk uh, weer aandacht voor de whisky. <laughs> ja, ja. Whisky in de nacht. Luister zo meteen maar. De nacht ging anders. De op Radio 1.